Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de derde keer in een dagtijd zijn er in Kiev luchtaanvallen van Rusland met drones. Het luchtafweersysteem houdt de meeste tegen... maar doordat er brokstukken naar beneden vallen is er één dode gevallen. Inwoners moeten in de schuilkelders blijven. Premier Rutte heeft met president Zelensky gebeld over die nieuwe aanvallen... en zegt dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. Bij een schietpartij in Hollywood Beach in Florida zijn negen mensen gewond geraakt, onder wie drie kinderen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zouden stabiel zijn. Er zou op de boulevard bij het strand een ruzie zijn geweest waarbij werd geschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het is een kwestie van tijd voordat zonnepanelen worden gehackt. Dat zegt de inspectie in de Telegraaf. Miljoenen van die dingen zijn slecht beveiligd en zijn daardoor in één hek allemaal uit te schakelen, denkt de inspectie. In een paar jaar tijd is het aantal installaties met zonnepanelen gestegen... van zo'n 2 miljoen in 2015 naar meer dan 16 miljoen in 2021. En heel wat mensen zijn vannacht opgevangen op Ameland... omdat hun auto daar niet van de veerboot af kon. De laadklep ging niet meer omhoog of omlaag... Zo'n 100 mensen zaten vast, bijvoorbeeld met hun camper, zoals deze Belg. We moesten al een uurtje wachten alvorens te vertrekken, omdat er al toen een technisch probleem was. Uiteindelijk is eh, het schip eh, langsgekomen een uur later en dan, ja, dan komen we hier en we kunnen niet eraf, want er is weer een technisch <laughs> probleem aan de brug. Dus ja, voilà. Mensen werden onder meer opgevangen op vakantieparken op het Waddeneiland. En vannacht is de veerboot gerepareerd. Waarschijnlijk lukt het om iedereen vandaag weer naar het vasteland te brengen. En het weer nog. In het zuiden is er zon. In de rest van het land grijs met vanochtend ook wat motregen.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 Daarbij raakten 25 NAVO-militairen gewond. De veerboot van Ameland naar Holwert, die gisteravond strandde door een kapotte autobrug... is teruggevaren naar Ameland. Passagiers zaten uren vast. Mensen zonder auto gingen in Friesland aan wal. Anderen werden kort na middernacht teruggebracht naar het eiland. De Belastingdienst heeft een groot deel van de standaardbrieven aangepast. Om duidelijker te communiceren is wollige en ambtelijke taal weggehaald. De Belastingdienst hoopt dat mensen zo beter begrijpen waar de brief over gaat... wat ze ermee moeten doen. Het weer eerst bewolkt, en later meer zon en droog. Het wordt maximaal 19 graden. Como cómo nos comimos, Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido.